Door een ondeugdelijke granaat kwamen bij een oefening twee militairen om het leven en raakte een derde gewond. Volgens de OVV was het ongeluk het gevolg van ernstige tekortkomingen bij Defensie. Hennis' eerste reactie op het rapport zette veel kwaad bloed. De minister zei dat ze niet aan aftreden dacht, maar dat ze wilde optreden. Later kwam ze daarop terug en zei ze zich na het debat van vandaag op haar positie te willen beraden. Het debat in de Tweede Kamer begint om kwart voor vier. De vegetarische slager is voorlopig niet van plan om de namen van zijn producten aan te passen. De NVWA wil dat omdat namen als kipstukjes en gerookte spekjes misleidend zouden zijn. Er zit namelijk geen vlees in en dat doet de naam volgens de NVWA wel vermoeden. De eigenaar van de vegetarische slager vindt dat onzin. Volgens hem is er bij mensen helemaal geen verwarring... en staat er op zijn producten juist heel duidelijk dat ze geen vlees bevatten. De NVWA geeft de vegetarische slager tot maart om maatregelen te nemen... anders volgt er een boete. De Verenigde Staten gaan Cuba vragen om zijn ambassadepersoneel terug te halen uit Washington. De Amerikanen zeggen dat Cuba in de Amerikaanse ambassade op Havana aanvallen met geluidsgolven heeft uitgevoerd op de diplomaten daar. Die kregen last van gehoorverlies, hoofdpijn en misselijkheid. Cuba spreekt de beschuldigingen van sabotage tegen. De Amerikaanse rockmuzikant Tom Petty is overleden. De zanger en gitarist werd gisteravond gevonden in zijn huis in Malibu na een hartaanval. Vandaag is hij in het ziekenhuis gestorven. Tom Petty had met zijn band Tom Petty and the Heartbreakers hits met onder meer A Face in the Crowd en Learning to Fly. Hij was 66 jaar. Het weer een overwegend bewolkte dag vandaag met nu en dan een bui. Af en toe schijnt de zon en bij een stevige westenwind wordt het ongeveer 15 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog.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 Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag nog altijd 8 kilometer tussen Delft en Rijswijk. De vertraging is 20 minuten. Er ligt olie op de A7 Zaandam-Horen bij de afrit Avenhoorn en dat leidt ook tot 20 minuten oponthoud. Een half uur vertraging in beide richtingen op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Maasdijk en Rotterdam-Krooswijk een half uur oponthoud. A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond ook een half uur vertraging. 20 minuten vertraging op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Utrecht-Noord. En zojuist gebeurde er een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweert. Daar zijn inmiddels drie rijstroken dicht. De file is nog kort, maar die zal snel langer worden.